Dat zegt Eurocommissaris Reen, die in Griekenland op bezoek is. In een gesprek met de Griekse minister van Financiën zei Reen dat Griekenland de komende dagen concrete stappen moet zetten. Het land moet half maart aan de Europese Unie rapporteren of het erin slaagt het enorme financieringstekort te verkleinen. Griekenland heeft jarenlang een te rooskleurig beeld gegeven van zijn financiële positie. Dit weekend waren er geruchten dat Duitsland en Frankrijk met miljarden over de brug willen komen... maar bondskanselier Merkel benadrukt dat de Grieken hun eigen problemen moeten oplossen. Vrijdag praat Merkel in Berlijn met premier Papandreou die Duitsland waarschijnlijk om hulp zal vragen. De SGP wil dat het kabinet optreedt tegen protesten tijdens kerkdiensten. Gisteren demonstreerden homoseksuelen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch... tegen het weigeren van de communie aan homo's. Homo-organisaties hebben ook voor de komende weken protesten in kerken gepland. Het SGP-kamerlid Van der Staaij noemt de protesten crimineel... Hij wil van het kabinet weten of het Openbaar Ministerie van plan is om actie te ondernemen op grond van artikel 146 van het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel verbiedt het verstoren van kerkdiensten. Op overtreding staat een maximale gevangenisstraf van twee maanden of een boete. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen contact gehad met 35 Nederlanders in Chili. Het zijn 23 toeristen en 12 mensen die in Chili wonen. Vooral het contact met de regio rond de stad Concepcion is moeilijk... Het ministerie noemt de 35 geen vermisten, want er zijn geen aanwijzingen dat hun iets is overkomen. In Venlo zijn opnieuw tientallen autobanden lek gestoken. Ditmaal waren 30 auto's in acht straten het doelwit. Sinds november vorig jaar zijn in en rond Venlo al honderden banden lek gestoken. De politie heeft geen idee wie erachter zit. Er is 1000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het weer, wolkenvelden en daarnaast ook zon, vooral in het noorden.